de spits met korting reizen. Dan het weer, eerst nog winterse buien, vanavond bijna overal droog. Minima vannacht tussen 0 graden aan de kust en min 2 in het oosten. Morgen bewolkt en in het westen een paar winterse buien.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 omdat ze veevoer hebben gekregen waar mogelijk dioxine in zit... Het zijn bedrijven waar leghennen, slachtkippen en varkens worden gehouden. Volgens de Duitse regionale omroep NDR staat het dioxine in plantaardig vet... dat was doorverkocht door een Nederlandse handelaar. Tijdens de jaarwisseling is bij elkaar voor 10 miljoen euro schade aangericht. De verzekeraars melden vooral brandschade aan auto's en huizen... maar ook is brand gesticht in drie scholen. De schade van deze auto nieuw is 2 miljoen euro minder dan vorig jaar. De meeste schade werd aangericht bij de jaarwisseling van 2007-2008... toen werd voor 21 miljoen euro schade geclaimd. Het aantal overvallen is in de drie grote steden vorig jaar gedaald. In Amsterdam met 19 in Rotterdam met 10 en in Den Haag met een klein beetje. Dat hebben de drie korpschefs gezegd in hun nieuwjaarstoespraken. Tegelijkertijd is in alle drie de steden het aantal woninginbraken toegenomen. De Amsterdamse hoofdcommissaris Welt heeft al gezegd dat daar komend jaar veel aandacht voor zal zijn. Ook de vaste klanten van de Nederlandse spoorwegen krijgen een compensatie voor de overlast door het winterweer. Hoe die eruit ziet zal overmorgen bekend worden gemaakt. Het gaat om reizigers met een abonnement zoals een voordeelurenkaart. Andere reizigers krijgen al compensatie. Met het zogenoemde zoutkaartje kunnen ze buiten de spits met korting reizen. De AEX is het jaar goed begonnen. De index van de beurs in Amsterdam boekte op de eerste handelsdag van het nieuwe jaar een winst van 1,5 procent. De index sloot ruim 5 punten hoger, net onder de 360. Philips was de